Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary. Vloekend en vechtend gelijk, een man. Overal waar ze kwam, schopte ze herrie. Ze kon zeilen, zoals nu nog niemand kan. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op alles wat ze deed. Waar haar schip verscheen was het erg gauw knokken. En niemand ontsnapte levend aan het gevecht Dieren konden het laatst geen mensen meer lokken. Want iedereen was aan het leven meer gehecht. Ze heette Bloody Mary en was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op alles was ze deed. Ze heette Bloody Mary. Het was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary. En op alles was het een. Maar op zekere dag, was net na het eten. Viel Mary overboord en ging toen heen ze kon niet zwemmen, dat was ze vergeten. Daarom zong ze naar de diepte gelijk een steen. Dat was dan Bloody Mary, ze was de schrik der zee. Dus drink op Bloody Mary en op al